uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental van de watersnood in West-India is opgelopen tot zeker 100. Bij aardverschuivingen door de regen kwamen in de deelstaat Maharashtra 54 mensen om. In de stad Satara vielen daarnaast 27 doden door het instorten van gebouwen... of doordat zij werden meegesleurd door het water. De neerslag is inmiddels in hevigheid afgenomen, maar hoog water dreigt meer slachtoffers te maken. De marine, het leger en de kustwacht helpen bij de reddingswerkzaamheden. De politie in Den Haag heeft maatregelen genomen tegen twee medewerkers. Ze worden verdacht van ernstig plichtsverzuim en zijn buiten functie gesteld. Bij een aanhouding zou buitenproportioneel geweld zijn gebruikt... en dat geweld zou niet of niet volledig naar waarheid zijn gemeld. Degene die werd aangehouden heeft aangifte gedaan van mishandeling. Het slachthuis in Epe, waar dieren werden mishandeld, kan zijn werkzaamheden nog niet hervatten. Vorige maand kwamen undercoverbeelden naar buiten... waaruit bleek dat varkens en koeien werden geslagen en elektrische schokken kregen. Toezichthouder NVWA is niet tevreden over verbeteringen die het bedrijf wil doorvoeren. Brandweermensen in Florida zijn gestopt met het zoeken naar lichamen op de plek waar eind juni een appartementencomplex gedeeltelijk instortte. De afgelopen weken hebben ze de brokstukken van de flat van 12 verdiepingen beetje bij beetje afgevoerd en nu is de rampplek vrijwel leeg. Het dodental van de flatramp staat op 97. Het gebouw in een plaats bij Miami stortte in de nacht van 23 op 24 juni gedeeltelijk in. Alleen in de eerste uren na de ramp werden overlevenden uit de puinhopen gehaald. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt en droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgenochtend in de zuidelijke helft van het land bewolkt. Daar kan later in de ochtend ook al een bui vallen. Smiddags meer buien en daarbij is dan ook onweer mogelijk.